Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Alle ten opzichte van nu zal hun koopkracht in 2021 met 4 tot 6 procent zijn gestegen. Het Nibud heeft in opdracht van de Tweede Kamer het regeerakkoord doorgerekend. Het Instituut voor Budgetvoorlichting keek naar het effect van de kabinetsplannen bij 100 voorbeeldhuishoudens. De koopkracht stijgt het minst bij mensen met een relatief laag inkomen, tot 20.000 euro per jaar. En de koopkracht van middeninkomens en hogere inkomens groeit harder. Bij het grote TBC-onderzoek in Fase zijn geen nieuwe gevallen van open TBC gevonden. Vorige week maandag bleek dat in de wijk Berkenoord 2 open TBC was uitgebroken. 21 mensen hadden de ziekte opgelopen. Open TBC is besmettelijk, onder meer door hoesten. Deze week zijn ruim 700 mensen getest. Daaruit bleek dat nog eens 27 mensen de ziekte onder de leden hebben. Maar zij hebben niet de open variant waardoor ze hun omgeving niet kunnen besmetten. En nog eens bijna 100 mensen krijgen een extra test. Catalonië heeft vanmiddag de onafhankelijkheid uitgeroepen. Dat gebeurde met een meerderheid van twee stemmen in het Catalaanse parlement. Een half uur later stemde de Spaanse Senaat ervoor om artikel 155 van de grondwet in werking te zetten. En daarmee kan de nationale regering het zelfbestuur in Catalonië intrekken. Wat er nu gaat gebeuren is nog onduidelijk. Waarschijnlijk worden regio-president Puigdemont en andere Catalaanse bestuurders en parlementsleden vervangen. Het is de tweede keer dat Catalonië de onafhankelijkheid uitroept. De vorige keer was in 1934. Toen greep Spanje ook in, na een uur of tien. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is wel bewolkt. De minima liggen vannacht tussen de 7 en de 12 graden. Morgen is er veel bewolking. S ochtends kan soms nog even de zon doorbreken. Smiddags gaat het vanuit het noordwesten op veel plaatsen regenen. Het wordt weer rond de 14 graden.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 Verkeer gaat via de vluchtstrook langs. A15 Rotterdam-Nijmegen. 11 kilometer tussen Goorkum en Knopendijl. De rijbaan is dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook. Omrijden is beter via de A27 en dan vervolgens via de A59 en de A2. Vanaf Nijmegen naar Goorkum staat er tussen Del en Leerdam 4 kilometer. Op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland nog 5 kilometer verknoppen de plein. A27 Preda-Utrecht tussen Avelingen en Noordeloos nog 6 kilometer. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag nog 3 kilometer bij Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie.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 uit eten dat ze krijgen is de riet. Het uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren met toender, ze bleven altijd vrij. De zuskiet al nieuwe is nog, brengt de iedere mooi. Elze dag. leven. De tune valt door de stad. De water, de lied van Kutnoord en ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog, droog, droog, dat ze naar binnenkomen mat. Het is nou haast van toezen gezongen en doen ze het.